7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Britse parlement gaat voorlopig niet stemmen over het Brexit-akkoord. Dat heeft premier May gezegd in het parlement. Ze wil eerst nog aan de EU vragen of het Brexit-akkoord kan worden aangepast. De meeste Britse parlementsleden die willen het akkoord dat er nu ligt... waarschijnlijk niet tekenen. De drie edelherten die vandaag in de Oostvaardersplassen zijn afgeschoten... blijven daar liggen. Ze worden opgegeten door andere dieren die in het natuurgebied leven... En voorlopig wordt per dag besloten wat er met de kadavers gebeurt. Ze kunnen dus in het gebied blijven liggen, naar een destructiebedrijf gaan... of worden verkocht aan poliers in de regio. Daarvoor moet dan wel eerst worden onderzocht of het vlees goed is. Bij een botsing van twee auto's op een viaduct over de A16 bij Breda... zijn twee mensen om het leven gekomen. Een derde raakte gewond. De overleden slachtoffers zaten in de wagen die na de botsing in brand vloog. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. En wintersporters in de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen... moeten rekening houden met lawinegevaar. Er is de afgelopen dagen tussen de 40 en 80 centimeter sneeuw gevallen. Het is extra gevaarlijk omdat het Alpengebied wordt geteisterd door een storm. Ook is de temperatuur aan de hoge kant... waardoor de sneeuw snel gaat schuiven. In het oosten van Zwitserland zijn de meeste bergpassen gesloten. Een aantal plaatsen is over de weg niet meer bereikbaar. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Er zijn af en toe opklaringen. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen overdag vrijwel droog, af en toe zon en opnieuw een graad of 7.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 Ik wil er de tweede uur graag mee beginnen. Well, I got no bags and baggage to slow me down. I'm traveling so fast, my with my baby tonight. Soon I'm gonna see that love light in her eyes. I'm a hood and a holler away from paradise. Traveling light, traveling light. I just can't wait to be with my baby tonight. comb and your toothbrush. I got nothing to haul. I'm carrying only a pocket full of dreams, a heart full of love. They weigh nothing at all. Soon I'm gonna see that love light in her eyes. I'm just round the corner from paradise. Traveling light traveling light. Well, I just can't wait to be with my baby tonight. No comb no toothbrush, I got nothing full of dreams and a heart full of love, and they win nothing at all. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, I'm Not Lisa. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Rolling Stone heeft Whitey Morgan omschreven als een Waylon Jennings volgeling. Hij blijft dicht bij het geluid en het onderwerp van klassieke outlaw-artiesten zoals Waylon Jennings, Merle Haggard en David Allen Coe. Whitey Morgan is klaar om dit versleten genre country naar de volgende generatie te leiden.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 Op accordeon hoor je niemand minder dan Flaco Jiménez. Tot op heden is Dance the Night Away hun enige hit in België en Nederland. En daar sluit ik dit blokje mee af. van Mary Marichek wordt omschreven als bluegrass en gospelsongs, die de schoonheid van het boerenleven vastleggen. Normaliter ben ik niet zo van de bluegrass, maar voor Rocking the Cradle maak ik graag een uitzondering. Ethan Carter in het eerste uur heb ik opnieuw bezoek in Ierland. Nu is het de beurt aan Jackie Sharkey, die in de huid van Jesse Coulter kruipt. De cover van deze week. years ago. The Problem is afkomstig van Luke Combs' debuutalbum This One's For You. Hij timmert stevig aan de weg en hem wordt een grote toekomst toegedicht. This is my kind of town This is my kind of place I wouldn't mind hanging around For more than just a couple days I got a 12 floor room with a killer view Of the empty Astrodome at the bar downstairs. But all I can think about is home. I got my new boots covered in red dirt. I don't mess with Texas t-shirt. And a Lone Star postcard postmarked missing you. change straight. You should have seen a midnight rodeo, the way that saloon doors swing. When they line danced to Copperhead Road. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Oneerbiedig zouden we de rubriek Sterren van Toen het Country Kerkhof kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Roy Clark overleed vorige maand en daarom krijgt hij een gedenksteen in deze rubriek. In 1962 werd Roy Clark door Capitol Records gecontracteerd. Een jaar later lukte het hem om met zijn popgeoriënteerde single Tips of My Fingers een top 10 hit te scoren. my arms and I touched you. With soft words, I whispered your name. but that was as close as I came. My eyes had a vision of sweet lips yielding beneath my command. I had your love on the tips of my fingers, but I let it slip right through my hands. to the love hidden deep in your heart, to the love hidden deep in your heart. I have you right on the tips of my fingers, but I let you slip right through my hands. Yes, I let you slip right through my hands. In 1968 stapte hij over naar Dot Records. Hij publiceerde talrijke albums en singles en werd met prijzen overladen. Een van zijn grote hits bij Dot was I Never Picked Cotton in 1971. Zijn eerste nummer 1 hit in de country charts had hij met de single Come Live With Me in 1973. I never picked cotton But my mother did and my brother did and my sister did and my daddy died young working in the coal mine. When I was just a baby, too little for a cotton sack, I played in the dirt while the others worked till they couldn't straighten up their backs. And I made myself a promise when I was big enough to run that I'd never stay a single day in that Oklahoma sun. And I never pick cotton but my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine. Folks said I grew up early, and that the farm couldn't hold me then. So I stole ten bucks in a pickup truck, and I never went back again. Then it was fast cars and whiskey, long-haired girls and fun had everything that money could bring, and I took it all with a gun, but I never picked cotton. But my mother did, and my brother did, and my sister did, and my daddy died young, working in a coal mine. was Saturday night in Memphis when a redneck grabbed my shirt and we said, go back to your cotton sack. I left him dying in the dirt. they'll take me in the morning to the gallows just outside. And in the time I've got, there ain't a hell of a lot that I can look back on with pride. But I never pick cotton.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 be mine. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Darby Sparkman is na de middelbare school naar het stadje Lubbock in het westen van Texas getogen om haar droom als songwriter waar te maken. Dankzij Drink With Jones blijkt wel dat haar muziek diep in het klassieke country genre wortelt. Samen met een vleugje blues en southern rock. had to learn She Loved Country Music is een vrolijk, uptempo nummer. Relaties veranderen mensen. En vaak merk je dat je verandert voor die ander. Met dit nummer wil je opstaan, iemand pakken en dansen. Deze track en deze teksten zorgen ervoor dat je wil dansen. Tot ziens country muziek, zeg hallo tegen rock and roll. Adam Wakefield is de vertolker. 1, 2, 3, 4. She loved country music, and all she wants is rock and roll. Should have seen us on the dance floor, toe to toe, do do. Don't know where I went wrong, but that girl's gone out of control. She loved country music, now all she wants is rock and roll. songs, gospel songs. I'd strum a couple chords on my guitar, she'd sing along. Now she stays out all night long, Lord knows where she goes. She loves country music, now all she wants is rock and roll. folks when church was through. She used to lead the choir, but I guess those hymns were just too slow. She loved country music, all she wants is rock and roll. us on the dance floor, toe to toe, nose to toe. Them loud guitars sure hurt my ears, but I just can't let her go on. We loved country music, all we want is rock and roll. Getipt voor de top. Zoals gebruikelijk heb ik ook weer een paar eigen tiptoppers. Op de eerste plaats is daar Josh Turner met I Pray My Way Out of Trouble. En vervolgens luisteren we naar Break Up in the End met Cole Swindle in de hoofdrol. times my mind is wrapped up in troubles and my it's so heavy too. Sometimes when I sink so low, I touch bottom. brings a smile to his saddened face. So I just go to him anytime I'm in trouble. still walk in that bar a little drunk. I still ask you what you're drinking, what's your name. I still kiss you by the shuffleboard, last call at 2 a.m., even though we break up in the end. I'd introduce you to my mom and dad. Say, I think I love her when you leave that room. I still not take their advice when I say you're moving in, even though we break up in the end. Even if I knew you'd be the one that got away, I'd still go back and get. again and again, even though we break up in the end. I still play my favorite song in your car. Let you love me to it till it felt like ours. Now all I hear is you and it, but I still let you ruin it, even though we break up. Even if. too many tonight. You're just calling cause you're lonely, that's okay. But you know if you come over, I can't not let you in, even though we'll break up in the end. I do it over and over again and again, even though we break up. in the end. Met Henk Kokkerin zorg ik voor een blij afscheid. Misschien is dit wel omdat ik er over een week gewoon weer ben. Tot volgende week. Dag. We tried and failed, so let's take inventory. You'd rather be someplace else, so had I. it's a happy ending story. Let's wise up and have a happy goodbye. I'd like to see you smile again, even if it's not at me. That certain glow should never leave your eyes. Let's make a plan to make each other happy again. Let's wise up and have a happy goodbye. goodbye. I'd like to see you smile again, even if it's not at me. That certain glow should never leave your eyes. Let's make a plan to make each other happy again.